Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Thaise hoofdstad Bangkok is een bom ontploft. Er zouden 27 doden zijn, onder wie vier buitenlanders. De bom, die werd vervoerd op een motor, ontplofte bij een bekende hindoeïstische tempel. Een belangrijke toeristische attractie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of er in Bangkok Nederlanders zijn getroffen. De politie gaat actie voeren op Prinsjesdag, maar niet in Den Haag. Op verzoek van de achterban laten ze de troonrede, de rit met de Gouden Koets... en de presentatie van de miljoenennota met rust. Direct na Prinsjesdag, op de eerste dag van de algemene beschouwingen... zijn er wel acties voor een betere CAO. Dan leggen agenten een menselijke keten rond een aantal ministeries. Het is de bedoeling dat er dan niemand meer in of uit kan. De Consumentenbond is tegen het plan van de Nederlandse Energiemaatschappij om klanten een maand van tevoren te laten betalen in plaats van aan het eind van de maand. De maatregel wordt van kracht in september. Klanten moeten dan in één keer de rekening voor september en oktober betalen. De Nederlandse Energiemaatschappij wil op die manier wanbetalers afschrikken. Het gaat weer iets beter met de woningbouw in Nederland. In juni stond meer werk gepland dan in de twee maanden ervoor. Blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw. De bouw trekt sinds eind 2012 langzaam maar zeker aan. Ook is er meer werk in de grond- en waterbouw. Alleen de hoeveelheid bouwwerkzaamheden aan kantoren bleven gelijk. De stijging van de woningbouw komt vooral doordat er meer bouwvergunningen zijn afgegeven. In een viswinkel in Ierseke, in Zeeland, zijn in een oester tien parels aangetroffen. Het komt vaker voor dat er één of twee parels worden gevonden in één oester, maar het aantal van tien is een zeldzaamheid. De vondst werd zaterdag gedaan op Mosseldag in Ierseke. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 16. Morgen trekt de regen langzaam naar het noorden weg... en pas later op de dag klaart het wat op. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staat bijna 85 kilometer file op de wegen in de Randstad. En daarmee is het best druk geworden. Dat heeft niet alleen te maken met de regen, maar ook met een storing aan de spitsstroken op de wegen rond Amsterdam. De storing lijkt wel verholpen, maar er zijn nog steeds veel files. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 6 kilometer. De A5 Hoofddorp Amsterdam voor de A10 3. Op de A8 eh, Amsterdam-Zaandam bij het knooppunt Zaandam 4 op de A9 Amstelveen-Diemen staat er langste file voor knooppunt Diemen. 6 kilometer. En de A10 Zuid staat helemaal vol. Eh, richting de A1 tussen Amsterdam Slotervaart en knooppunt Water, Watergraafsmeer. 9 kilometer. De A20, hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam. Bij Moordrecht om precies te zijn. Er is een ongeluk gebeurd.